Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een brand in een jeugdtrainingscentrum van Flamengo... een van de grootste voetbalclubs van Brazilië... zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. De doden zijn nog niet geïdentificeerd. Ook zijn er drie gewonden, van wie één zwaar gewond is. Volgens de plaatselijke media zijn de slachtoffers jeugdspelers... die tussen de 14 en 17 jaar oud zijn. Ze lagen in de slaapzaal waar het vuur begon. Eén gebouw van de accommodatie is verwoest. Het vuur was na drie uur blussen onder controle. Een extern onderzoek naar de crisisbeheersing na de MH17-ramp is aangepast op verzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeksdocumentatiecentrum. Dat meldt geen stijl dat documenten kreeg met een WOP-verzoek. Delen van de conclusie zouden te zwaar en te negatief zijn geweest en zijn daarom herschreven. Minister Grapperhaus zegt dat hij niet van plan is om het onderzoek over te laten doen. Het Internationaal Paralympisch Comité heft de schorsing van het Russische team per 15 maart op. Ruim twee jaar geleden werd Rusland geschorst vanwege een groot dopingschandaal rond de Spelen van Sochi. De Russen waren niet welkom op de Paralympische Spelen van Rio 2016 en Pyeongchang 2018. Volgens het IPC heeft Rusland inmiddels aan bijna alle voorwaarden voldaan. Een docent van een school in Lochem is geschorst omdat er porno op zijn computerscherm te zien was. Leerlingen eh, filmden het incident en verspreidden de beelden. De directie van de school onderzoekt de kwestie. Op sociale media gaat het verhaal rond dat de docent erin zou zijn geluisterd door leerlingen. De school zegt daar nog geen enkele aanwijzing voor te hebben. In een bedrijfsmand in het westelijk havengebied in Amsterdam... is een grote wietplantage ontdekt die extreem goed verstopt was. Agenten ontdekten een keukenkastje waaruit de achterwand was weggezaagd. Toen ze onder de wasbak doorkropen... leidde dat naar een ruimte met een grote hennepplantage. Duizend planten zijn geruimd. De straatwaarde ervan wordt geschat op zo'n anderhalf miljoen euro. Er is één verdachte aangehouden. Het weer, het is overwegend bewolkt. Soms regent het of motregent het en het is een graad of 9. Verder staat er veel wind.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 tot een heel kale essentie teruggebracht. Zo zat ik daar in een wachtruimte tegenover een mevrouw... En die mevrouw vertelde mij dat haar man haar ziekte niet aankon... en dat hij het op een zuipen had gezet. Ja, echt waar, meneer, zei ze. Hij zuipt en hij zuipt en hij zuipt. Nu was het gênante dat haar man naast haar zat in die wachtruimte. En om de stemming toch nog een beetje luchtig te houden, zei ik... ja, maar hij heeft vast een heel goed hart. Dat heeft hij zeker, zei ze, anders was je lang door geweest. Jawel, maar dit heb ik dus niet bedacht dit soort dingen hoor je werkelijk in het AMC. En ondertussen kletterde de regen maar op het glazen dak van het ziekenhuis. Het was bouwvakvakantie. En een van de patiënten zei... Nou, je zult maar met het weer in een tentje zitten. Ik zei, nee, dan kun je beter in het AMC zitten. Ik werd geholpen door een zogeheten bloeddokter. Ga maar even rustig zitten, zei de dokter tegen mij, want ik moet u slecht nieuws vertellen. Slecht nieuws. Ik had wel eens gehoord dat een slecht nieuwsgesprek het moeilijkste onderdeel is van het werk van een arts. Dus ik stelde hem een beetje op zijn gemak. ik, ik gaf hem een sigaretje. Ik legde een pakje tissues klaar. Nou, toen kwam het hoge woord er wel uit. Je hebt, zo zei de dokter, chronische lymfatische leukemie. Dat van het leuke wist ik wel. Maar dat andere ook in mijn hart wist ik eerlijk gezegd niet. Dus ik zei, dokter, ik weet niet eens wat het is. Ja, zei hij, het is kanker. Ik zei, wat raar, ik heb nooit kanker. Nee, zei hij, ja, ja nou wel. Het is bloedkanker, maar, zei de dokter, het is een milde vorm. Oh, gelukkig. Dus je gaat er niet aan. Jawel, je gaat er wel aan. Jawel, maar het geeft een eh, goede kans op genezing. Nee, het is ongeneeslijk. Ja, ja, dus het is eh, zeg maar uh, ongeneeslijk en je gaat er doordaan. Ja. Astma mild is. En dat was het wel. Het was wel mild. Ik zei, oh, gelukkig. Ik schrok al. Maar, maar, maar, maar dokter, misschien een rare vraag... maar wat is er dan eigenlijk zo mild aan? Nou, zei hij, het kan nog wel een hele tijd duren voor het zover is. Oh, dus ik haal mijn pensioen wel. Nou ja, dat was nou ook weer niet de bedoeling. Ja, nee, maar dat heb je met die patiënten. Hè. Je geeft ze verdorie één vinger en ze pakken de hele hand. En ik ben daarop dus blijkbaar geen uitzondering. Nee, zei de dokter, er staat zo'n 10 tot 15 jaar voor. Maar ja, het kan ook zo opeens in twee jaar al afgelopen zijn. Ik zei, twee jaar al? Ja, zei hij, ik kan het niet beloven natuurlijk. maar theoretisch gezien zou dat ook kunnen. De dokter keek me opeens heel indringend aan en hij zei... als je zo'n bericht te horen krijgt, dan kijk je opeens heel anders tegen het leven aan, hè? Maar als ik heel eerlijk ben, dames en heren, was dat bij mij toch niet het geval. Nee, ik had het leven altijd al beschouwd als een ongeneeslijke ziekte waar je uiteindelijk door aan gaat. Ja, en ik heb ook al een heel leven achter de rug. Een leven waaruit ik ook nog eens, vind ik, het dubbele haal van wat een normaal mens eruit haalt. Ja, wat een normaal mens in een jaar drinkt, drink ik in een half jaar. Of ik dan psychologische begeleiding wilde, maar dat wilde ik niet. Want psychologen zijn niet gewoon gek, die hebben er nog voor geleerd ook. Ja, ik weet dat, want ik heb zelf psychologie gestudeerd. Ik ben ermee gestopt toen ik erachter kwam dat een psycholoog heel vaak iemand is die aan de verkeerde kant van de tafel zit. Dus ik hoefde geen psychologische begeleiding. En zoals ik al zei, ik had het niet echt het gevoel dat er door dit bericht werkelijk iets aan de wereld was veranderd. Dat gevoel kreeg ik gek genoeg wel even later op de gang van het ziekenhuis. Ik kreeg daar op de gang van het ziekenhuis een ervaring waar ik nogal van schrok. Of ik schrok van mezelf, laat ik het zo zeggen. Want ik zag er op die gang van het ziekenhuis een stokoude man lopen... die volledig dement en met een incontinentieluier om... een rollator aan het verplaatsen was. Tot dan toe, dames en heren, vervulde zo'n beeld mij altijd met een intense medelijden... Maar nu dacht ik opeens tot mijn stomme schrik en verbazing... Hé, hey, Bof komt. Ja, dat wil ik ook wel. Zo enorm oud worden dat ik volledig dement en incontinent niks beters weet te doen... dan de hele dag een rollator lopen te verplaatsen. De man voelde dat ik naar hem keek. En hij zei, ja, oud worden is niet makkelijk. Ik zei, nee, dat heb ik net gehoord. Maar u bent wel oud geworden. Ja, maar oud zijn is helemaal niet makkelijk. Zei, nee, en erover klagen wel, oude Marcel Pik. <laughs> nou, zo, zo kende ik mezelf totaal niet. Dus daar schrok ik behoorlijk van. Maar voor de rest was er nog niet zo gek veel aan het leven veranderd. Bij de balie nam ik nog een folder mee over CLL. Zoals de afkorting officieel luidt. En in die folder stonden de symptomen van mijn aandoening nog eens netjes op een rij. Moeheid, keelklachten, opgezette lymfeklieren en een uitgedroogde vagina. Ah. Niet alle klachten herkende ik zo één, twee, drie onmiddellijk. Maar ja, dacht ik, ik begin nog maar net. En de dokter zal het toch ook al beter weten dan ik. Ja, dat laatste zit een beetje in de familie, om zo te denken. Ja, mijn opa lag op sterven en op een gegeven ogenblik zei de dokter... ja, hij is overleden. Wordt mijn opa zijn ogen opsloeg en zei... ik ben nog niet door, hè? Waarop mijn oma zei... al toe stil, Wilm, dokter toch al beter werden als zie. Hè? Dus dat zit ik wel een beetje in de familie. Hm. Maar toen kwam echt het moeilijkste van alles. Dit bericht vertellen aan mijn vrouw. Ik besloot om gelijk met de deur in huis te vallen. Ik heb zojuist uh, bericht gekregen van het ziekenhuis. En wat ik heb is chronische lymfatische leukemie. Ach, nou, wat raar, zei ze. Jij hebt nooit chronische lymfatische leukemie. ik zei, nee, maar nou wel. Ze viel eerst een tijdje stil trok toen wit weg en stotterde... Hoe, hoe kan dat nou? Ik zei, ja, <laughs> dat weet ik ook niet. Volgens deze folder moet de oorzaak worden gezocht... in een combinatie van factoren. Ze zei, ik kan me niet voorstellen dat het alleen maar een combinatie van factoren is geweest. Er moet meer achter zitten. Ik zei, nee, nu, nu, nu draaf je een beetje door. Het is echt alleen maar een combinatie van factoren geweest. Dit is een officiële folder van het ziekenhuis. Daar zetten ze toch in onzin in? Hoe zeker is het, vroeg ze. Ik zei, ja, op dit moment is het 99,9% zeker. Oh, dus het is maar de vraag. Ja, maar dat is typisch voor die naasten. Hè. Je geeft ze één strohalm en ze pakken verdorie de hele baal. En die hoop mag je ze nooit afpakken. Nooit. Dus ik zei, nee, dat klopt. wetenschappelijk gezien is het nog niet 100% zeker. En statistisch gezien is het ook nog eens zo dat jouw rijstijl een lagere gemiddelde levensverwachting schept dan al die kankercellen van mij bij elkaar. Ach ja, zei ze toen. Zo moet ik het ook maar gaan bekijken, denk ik.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 Baby, I don't love to wait. Ah. I don't love to wait. Ah. Baby, I don't love to wait. Ah. Baby, I don't love to wait. Ah. Baby, I don't love to wait. Ah. Baby, I don't love to wait.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 As the nighttime bleeds into the day, tomorrow spills across the sky, and the suns are harsh. Reminder why we are feeling barely human. We don't know what's good for us, cause if we I should just walk away, walk away. But it grips me, it grips me. But I should call it a day and make my way. Oh, it grips me. Cause the devil's got my arms, the devil's got my arms, and it pulls me back into the night. But I should just walk away. We got drunk on this unholy wine to deliver us from our own minds. The promise of a better time till we're feeling barely human. forget and wash my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. I would rather forget. Wash my memory clean. Wash my memory clean. I would rather forget. Would rather forget. Wash my memory clean. Cause the devil's got my eyes. Want er is veel om uit te leggen, maar ik weet niet hoe Ik zou je willen kennen, zodat ik je meer nog kan verwennen Maar ik weet niet hoe Ik zou je willen stelen, zodat ik jou niet hoef te delen Maar ik weet niet hoe maar ik weet niet hoe.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 Cause you're fragile like me. verstummt, denn wir hören lieber Lieblingssongs. Diese Nacht ist jung, ey, yeah. genauso jung wie du und ich. Und gerade ist gut, so wie es ist. uns ist doch safe, Digga. Uns geht es gut, denn wir sind safe, Digga.